Lot Lewin met het NOS Journaal. Tegen het Duitstel dat verdacht wordt van het mishandelen en verwaarlozen van hun zoontje van acht is vijf jaar cel geëist. Het gezin stond vorig jaar juni op een camping in Winterswijk. Buren sloegen alarm toen ze een broodmager jongetje hun koelkast zagen leeg eten. Hij werd regelmatig vastgebonden en opgesloten in een kist, vertelde hij. Volgens de ouders gebeurde dat alleen als hij onhandelbaar was. De ouders zijn uit de ouderlijke macht ontzet en de jongen is ondergebracht in een pleeggezin. Het reisadvies naar Tajikistan wordt niet aangepast na de terroristische aanslag die zondag op een groep fietsers werd gepleegd. Wel vermeldt het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er een terroristische aanslag is geweest en het advies blijft om alert te zijn in het hele land. Bij de aanslag zondag kwamen vier mensen om het leven, onder wie één Nederlander. Een dag na de presidentsverkiezingen in Zimbabwe heeft zowel president Mnangagwa als oppositieleider Chamisa de overwinning opgeëist. Officieel heeft de kiescommissie vijf dagen de tijd om de einduitslag bekend te maken, maar er zijn twijfels over de onafhankelijkheid van de kiescommissie. Als geen van de presidentskandidaten meer dan 50% van de stemmen heeft gehaald, is er op 8 september een beslissende tweede ronde in Zimbabwe. Franse kinderen mogen op school geen telefoon meer bij zich hebben. Ook tablets en smartwatches zijn voortaan verboden. De maatregel geldt voor kinderen tot ongeveer 14 jaar. President Macron had het verbod in zijn verkiezingscampagne beloofd. Het idee is dat kinderen dan in de les minder worden afgeleid. In de wet staat niet hoe het verbod moet worden gehandhaafd... en daarom is er veel kritiek op. De oppositie steunde het wetsvoorstel niet. Het weer zonnig en droog, temperaturen van 21 graden in Noord-Holland tot lokaal 30 graden in Limburg. Ook vanavond blijft het droog, het koelt af naar een graad of 14.